Juri met het NOS-journaal. De regering heeft nieuwe miljardenbezuinigingen aangekondigd. Vorige maand kwam premier Gooi al met een bezuinigingspakket van 65 miljard euro voor de komende 2,5 jaar. In zijn nieuwe plannen is dat 102 miljard. gooien wil onder meer de omzetbelasting verhogen en extra korten op de publieke sector. In 2014 moet het overheidstekort zijn gedaald tot onder de Europese limiet van 3 procent. In Rotterdam mogen de geëvacueerde bewoners van een anti-kraakpand waar asbest was gevonden weer terug naar huis. Volgens de woningcorporatie zijn er geen waarden gemeten die duiden op een gevaar voor de gezondheid. In een van de woningen in de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet werd woensdag asbest ontdekt. De tientallen bewoners van het anti-kraakpand moesten noodgedwongen hun huis uit. Na de ontruiming werden de woningen gelucht en schoongemaakt. Bij een explosie in een Mexicaanse kolenmijn zijn zes mannen omgekomen. Zo'n 300 mijnwerkers konden het complex ongedeerd verlaten. Er is waarschijnlijk methaangas ontploft. De mijn ligt in het noorden van Mexico, waar duizenden mannen vaak onder slechte omstandigheden in de steenkoolmijnen werken. Het grootste ongeluk in zo'n mijn was in Mexico in 2006. Toen kwamen 65 mijnwerkers om het leven na een explosie. De Duitse kinderen die gisteren dood werden gevonden na een brand in Dortmund zijn door geweld om het leven gebracht. Dat heeft de politie bekendgemaakt. In de flat kwamen een jongen van vier en zijn twaalfjarige zus om het leven. Hun tienjarige broer raakte gewond en overleed in het ziekenhuis. De kinderen wonen samen met hun vader in de flat. Hij was op het moment van de brand niet thuis. De politie wil alleen kwijt dat hij geen verdachte is en psychische hulp krijgt. De moeder van de kinderen overleed jaren geleden. Het weer, vannacht enkele buien en een graad of 13. Ochtends op de meeste plaatsen droog, maar in het westen kans op een bui. Later op de dag meer buien en kans op onweer.